van der Putten met het NOS-journaal. Facebook heeft de pagina van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam geblokkeerd... vanwege een naaktfoto gemaakt door fotograaf Ed van der Elsken. Op die foto uit 1960 is een naakte vrouw onder een open raam te zien. Facebook verwijdert foto's waarop naakt te zien is... maar maakt voor kunst in principe een uitzondering. Het Fotomuseum heeft een beroep aangetekend tegen die beslissing. Een woordvoerder van Facebook laat weten dat naakt in kunst normaal gesproken mag op Facebook... en zoekt uit wat er in dit geval is gebeurd. Door problemen met de technische installatie van een binnenzwembad in Kaatsheuvel... zijn gisteren 20 kinderen onwel geworden. Ze hadden last van rode ogen, een droge keel en diarree. Na behandeling in een huisartsenpost konden de kinderen naar huis. Het bad in Kaatsheuvel blijft dicht tot de oorzaak van de problemen is gevonden. De Britse regering verdubbelt het bedrag dat apart is gezet voor een eventuele no-deal brexit. Er wordt omgerekend nog eens 2,3 miljard euro klaargezet, onder meer voor ondersteuning van de douane en het kopen en opslaan van geneesmiddelen. De oppositie in het Britse lagerhuis vindt het allemaal verspilling van belastinggeld. Een man van 60 is aangehouden voor het stelen van bloemen van een begraafplaats in Den Helder. Op bewakingsbeelden was te zien hoe een man de afgelopen maanden zeker drie keer naar de Rooms-Katholieke begraafplaats ging en even later weer vertrok met tassen vol bloemen. De politie zegt dat na een oproep een aantal tips waren binnengekomen. De man blijft gedurende het onderzoek vastzitten. Dan nog het weer. Wolkenvelden en buien, maar vooral in het zuiden ook zon. Het wordt 20 tot plaatselijk 25 graden.